Het is iets meer dan 50 jaar geleden dat de heren Clifford Jordan en John Gilmore met hun uh, tenorsaxofoons de studio ingingen en eh, Horace Silver aan de piano meesleurden. Curly Russell op de bas en Mr. Art Blakey op de drums. En daar is een prachtige opname gemaakt en die heet Evil Eye. tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance you won't nessa. A fine romance you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance this is a fine road. a fine romance, my good fellow, a fine romance. I'll take jello, you're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no insults and all models I've never must the crease in your blue serge pants I never get the chance This is a fine romance A fine romance with no kisses A fine romance, my friend This is we two should be like clams in a dish of chowder But we just fizz like parts of a sideless powder A fine romance with no clinches A fine romance with no pinches You're just as hard to land as the ill de France chance. This is a fine romance. A Fine Romance, Billie Holiday. Een prachtige opname uit 1955. Wat is het alweer lang geleden? Nog langer geleden is de eerste opname eh, van de Ramblers geweest. Dat is 1926. En die vieren dit jaar hun 85 jaar jubileum. Vanmiddag is er een openbaar optreden. Ergens in het Gooi, in Bussen of in Huizen. Ik ben het even kwijt. Waarschijnlijk op de website u, kunt u vinden waar het precies is. Ik wil nu graag een, ehm, een mooie opname van hen laten, instrumentale opname van hen laten horen. En dat is het nummer Obsessions. Dit is het nummer Kudos. Een nummer van Donald Byrd. Die te gast was bij eh, de band van Miles Davis en Freddie Hubert. En dan gaan we nu naar iets heel anders. Eerder in het programma kondigde ik al aan dat we van alles wat hebben uit alle landen. En er ligt hier nu iets heel speciaals op de draaitafel van het Richard Gaiano kwartet. Een accordeonist, een wonderbaarlijke accordeonist. Met eh, Stan Burton op de vibrafoon George Mraz op de bas, ook geen kleine jongen. En Clarence Penn op de drums. En het nummer is getiteld Limne à l'amour. you know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be a standard. And this is one we'd like to try and do for you from the new sounds of today. Wait. When you're down and troubled and you need some of love and care go 1972 was dat Jazz at the Santa Monica. En Elver Gerald werd ondersteund door het Count Basie Orchest with de Tommy Flanagan Trio. Geen iets anders. Ray Charles, A Genius, Loves Company heet deze cd. En hij treedt erop met heel verschillende sterren. En ik ga nu nog maar eens een keertje een nummer draaien waarin hij samen speelt met Bonnie Riot. do I ever cross your mind? Darling, do you ever see Some situation somewhere, somehow Triggers your memory huh? zijn de klanken. Schitterend, Ray Charles en Bonnie Riot. Ik wil nu eens laten horen van Nederlandse bodem. En ode aan de contrabas. U hoort een, eh, een eh, kleine bezetting van de Dutch Winkels, Waar op deze opname de meeste leden ook al niet meer in leven zijn. Zo ook eh, Henk Bos van Drakenstein, de bassist. Maar die gaat u een eh, nummer spelen wat van zijn hand is, waar hij ook prachtig insoleert. Don't Ask Me. Thank Von Freeman. Die eh, er maar geen eind aan kon breien. Maar wel eh, op de drums werd begeleid door niemand minder dan Jimmy Cobb. Ja, mensen werden al zenuwachtig, hè? Zo is het. Maar het was wel mooi. Zo is het ook nog eens een keer. We gaan eh, nu nog iets van Ellen draaien. En dat is de, een, van de, een van de nummers uit de top 10 van de jazzmuziek. Absoluut. De C-Jam Blues. En met eh, de Sea Jam Blues nemen wij weer afscheid van weer twee uur ZFM Jazz. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Fred Koonsberg en Peter den Boer.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 Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand. Maar vanochtend melden getuigen explosies en zwaar geweervuur uit de hoofdstad. President Saleh is gisteren naar Saoedi-Arabië vertrokken voor medische behandeling. Vrijdag raakte hij gewond bij een aanval op zijn paleis. Er wordt gespeculeerd over de mogelijkheid dat Saleh in Saoedi-Arabië blijft. Aan de grens tussen Israël en Syrië is het onrustig. Er staan een paar honderd Palestijnse demonstranten aan de Syrische kant tegenover Israëlische grensbewakers. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn er twee Palestijnen doodgeschoten. Vandaag is het Naksa-dag, de dag waarop de nederlaag wordt herdacht van de Arabische landen in de Zesdaagse Oorlog van 1967. In Duitsland lijkt ook het laatste onderzoek naar de bron van de EHEC-besmetting niets te hebben opgeleverd. In een restaurant in Lübeck, waarvan 19 gasten ziek werden, zijn volgens de eigenaar geen sporen van de bacterie aangetroffen. Onderzoekers spreken ook tegen dat de ziekte is ontstaan op de havenfeesten in Hamburg, waar begin mei anderhalf miljoen mensen naartoe kwamen. In het natuurgebied Aamsveen zijn veel meer plekken gevonden dan verwacht waar de grond heel heet is. Een helikopter heeft de plekken met hittesensoren geregistreerd. Mogelijk smult de brand daardoor. De brandweer heeft een begin gemaakt met het afgraven van de plaatsen. Over de grens in Duitsland zijn de problemen nog groter. Daar zijn ook nu nog vlammen te zien. De brandweer in Tilburg denkt dat het nablussen bij de uitgebrande papierhandel nog de hele dag gaat duren. Er zijn nog zeker 10 bluswagens bezig bij het pand. Het vuur brak gistermiddag uit in een loods van het bedrijf en sloeg over naar andere ruimtes. Er was veel rookontwikkeling, maar er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. Het weer op veel plaatsen buien, maar ook zon. Later vanmiddag ontstaan verder onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Eerst vooral in het oosten, later ook in het westen. De temperatuur ligt tussen de 18 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Dit was het NOS. Dit is